Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van de schietpartij in Oosterhout gisteren zijn mannen van 32 jaar. Het derde slachtoffer is een man van 25. Die ligt nog zwaargewond en in kritieke toestand in het ziekenhuis. De twee overleden mannen zijn een Turkse en Marokkaanse Nederlander. Dat bevestigen de moskeeën waar de mannen naartoe gingen aan Omroep Brabant. Alle drie de slachtoffers komen uit Oosterhout. Het schietincident in Oosthout was gistermiddag. De politie doet nog onderzoek en houdt er rekening mee dat er meer betrokkenen waren bij de schietpartij. Denemarken is niet te spreken over de kritiek van de Amerikaanse vicepresident G.D. Vance. Gisteren zei hij tijdens een bezoek aan Groenland dat Denemarken te weinig heeft gedaan om de veiligheid van het eiland te garanderen. De Deense buitenlandminister zegt dat bondgenoten elkaar zo niet moeten aanspreken. Denemarken staat open voor kritiek, maar vindt de toon verkeerd, zei hij. Volgende week gaat de Deense premier Frederiksen naar Groenland om over de samenwerking te praten. Journalist Dick Verkijk is overleden. Verkijk deed in de jaren 90 voor de NOS verslag in voormalig Joegoslavië... de tijden van de oorlog daar. Ook maakte hij in de jaren 60 reportages en documentaires voor de VARA en later voor de VPRO. Verkijk was onder meer bij de val van de muur in 1989. Hij overleed afgelopen donderdag. Dick Verkijk was 95 jaar. En voetbal tot slot. In de eredivisie heeft Sparta met 3-0 gewonnen van Fortuna Sittard. Eerder vanavond werd er in Breda nog gelijk gespeeld bij FC Groningen tegen NAC. In de blessuretijd wist NAC het nog 1-1 te maken. Het weer, het is droog en helder. Vannacht trekken er wat buien over het land en daalt de temperatuur tot een graad of 4. In het oosten blijft het tot in de ochtend nog regenen. Morgenmiddag is het overal weer droog.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 Straks in het tweede uurtje DJ Mauzo met zijn Global Housewives. En straks in het derde uur ligt we helemaal naar Italië met het beste van de uit Italië met DJ Cavaschelli. En voor nu, onderweg zometeen Hatiras en Angelo Ferreri. Maar eerst hoor je hier Zak met een gouden klassieker uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. Zak met zijn laatste verschenen hit Magic. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage hele goede avond. DJ Mario Zanfort. Right now on your favorite radio show, The Nightwalker Main Stage. dat was muziek van Mirko en Mix met All of My Life. Daarvoor muziek van Artiris en Angelo Ferreri met The Illest Flow. Dan wordt het even tijd voor een beetje showen. Zanger Sean Kingston en zijn moeder Janice Turner zijn afgelopen vrijdag door een rechtbank in de Verenigde Staten schuldig bevonden aan fraude. De twee hoorden, horen op 11 juli of ze levenslang, nee, of, of ze jarenlang de cel in moeten. Ja, dat wordt in Amerika een stuk harder aangepakt. Het draait om een totaal eh, fraudebedrag van meer dan 1 miljoen dollar. Ongeveer 924 eh, euro omgerekend. Kingston en zijn moeder zijn schuldig bevonden aan vier aanklachten van fraude en voorbereidingen van fraude. Voor elke aanklacht staat maximaal 20 jaar cel, zo meldt Variety. Kingston, die in het echte eh, Kissian Anderson heet, heeft huisarrest met een elektronisch toezicht tot hij zijn straf hoort. Het is onduidelijk of hij een enkelband ontmoet. Turner moet daar uh, in de gevangenis afwachten. Dus moederlief zit al in de gevangenis. En ja, Kingston had in 2007 de wereldhit met het nummer Beautiful Girls. En eh, zijn moeder werd vorig jaar eh, op 23 mei eh, gearresteerd... na een inval in het huis van de zanger. Dus ja, ja, die beste eh, denk ik dan. hij heeft leuke liedjes gemaakt, maar eh, ja, <laughs> het gaat een keer fout. En eh, ik heb nog een beetje positief nieuws. Ik weet niet of je hem nog kent, maar Will Smith heeft vrijdag voor het eerst in 20 jaar een album uitgebracht. Summertime Man in Black and Switch. Hij had talloze hits op zijn naam staan. Maar ja, het duurde best lang voor het nieuwe album uitkwam. Based on the True Story. Dus we zijn benieuwd. Ik heb hem nog niet. Dus, en zodra ik hem heb deze week, dan zal ik eens even kijken wat er allemaal op staat het een beetje leuk is. Want ja, Will Smith en de films doen het ook niet keer zo heel goed bij. Dus nu heeft hij van, dan ga ik de weer muziek maken. Maar ja, er moet wel geld in het laatje komen. zand voor de Nightwalk Mainstage. Ik lul weer veel te veel. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Dat doet muziek op de radio. Daar zit je op te wachten, denk ik. Zometeen Risk Assessment. Maar eerst wil je DJ met Happy Feeling. like to every hour the stage. Saturday night, your dance night on ZFM. Playing all the hits on ZFM's Nightwalk. muziek van Risk Assessment met uh, Juicy Smollett. CFM's antwoord Nightwalk Mainstage. De party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Deze zaterdag 29 maart. De laatste zaterdag van de maand maart. En dan gaan we op naar eh, april. En dan, eh, eh, dan wordt het alleen maar beter weer. Heb ik horen zeggen. <laughs> Hoe lang het mooi weer blijft. Ja, dat weet je nooit natuurlijk. Maar ik hoor de temperaturen richting de 19 graden. Alhoewel, eh, we mogen niet klagen. Afgelopen week natuurlijk ook mooie dagen gehad. Maar s'avonds, het is meteen bam ijskoud. Hè? Het is bijzonder weer. In ieder geval, de party update voor deze zaterdag vanavond. Zoals altijd beginnen we met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die heeft daar een line-up in handen. En eh, vanavond heeft hij meegenomen Dina van Diest. Deck R en MC Heights, Danique en Percussions. Dus eh, het begint allemaal eh, om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Escape wekelijks feestje Brainwash. als we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond Throwback en dat begint om 11 uur en dat duurt tot 6 uur, een uurtje langer als in de Escape. En eh, Club R is natuurlijk hip-hop en RB. Voor meer informatie af, afgekort, zo komt de lekker uit. Jongens, een biertje. Afgekorte letters THRWBCK.nl. Daar vind je al informatie. En als je wat hebt met hip-hop en RB, dan moet je zeker naar de Melkweg gaan vanavond. Daar is eh, vanavond uh, Encore, ook een wekelijks feest. Begint rond de klok van middernacht. Eh, in de Melkweg, dat is de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En de line-up is in handen van Bodie, The Win, Prime, B-Man en Insta. Vanavond dus hip-hop en RB in de Melkweg de eh, wekelijks feestje Encore. En nog een feestje. Ja, is vanmiddag om 1 uur begonnen. In de Thuishaven. Vanavond de eh, Bondroe Collective. Om 1 uur begonnen. Duurt het vanavond 11 uur. En eh, Thuishaven trein zit natuurlijk in Amsterdam bij Sloterdijk. Heb contactweg, meen ik. En voor meer informatie check eventjes thuishaven.nl. dan vind je al die informatie. En de line-up is Jeremy Underground. De Sluwe Force, B2B, Julian Anthony. Nou, Julian Fuentes, Fuentes moet ik zeggen. Cheryl, Daniel Temperil, uh, Julia X. Nou, gewoon eh, een heleboel eh, eh, ja, DJ's. Secret, Vero, Casper, Nick James, Dan Dust. heb even thuisavond.nl voor alle informatie. Het duurt op tot 11 uur vanavond. Thuisavond, is ja, een dag-evenementje. En tot zover ook de partyupdate. Door en de muziek op de radio. Tot de middernacht zijn we bij met jouw warming up voor jouw stapavond. En uitwalk steeds met nu Hot Since 82. Thomas en Filterheads met Sunshine 2025. Luister maar. you. Cause it was like cheap. You didn't go to no studio. Uh, So house music, man. You're basic. You know, and, and that's where that's that's where the knowledge of house music came from that I know. We called it house music. with just a baseline. It's not a track. We call it house music. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Ook een oude gouden klassieker uit de jaren 90. En dit keer in de Nick Harvey remix. En daarvoor horen we Majorism. Het We Call It House Music. En zo werd het even tijd voor een Nightwalk 10. Wij plaatsen er erg populair op de streams, op de radio, op de indoor en outdoor festivals. Deze week op 10, Prospa en Raw met This Rhythm. Op 9, Pasha met The eh, Too Cool To Be Careless. Op 8, Adventures of Stevie V. de remix van Parsha met Dirty Cash Money Talks. Op 7, de plaat die je zojuist hoorde, hè, Thomas Filterhead. En had sinds 82 met Sunshine through 2025. Eh, op 6 deze week Bless You met Gotta Move. Op 5 Kashmir en Dark uh, Dahlia met If You Want. Op 4 Armin van Helden. A-Track en Duck Sauce met Falling in Love. Maar dan in de Boots Extended Remix. Op 3 The Shapeshifters met eh, de remix van Tripleism met Lola's Team. Deze week op 2 Chris Lake en uh, Abel Balder met Ease My Mind. En deze week op 1 een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10.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 Eh, muziek van uh, met Holding On. Hier op Gibham Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. En daarvoor we Sint Crocs met My Life Using Natalie. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk steeds. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer als je erop zit te wachten. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House 5. En straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs en Italië met DJ Cavaschelli. En voor nu nog even muziek. Wat dacht je van een eh, Tiger Blind met Battery Operated? Ik zeg tot zo meteen na de break. Low battery. Dance Nightwalk. Number one in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. girls are, you know, coming over to me. And the girls just want to, girls just want to, girls just, girls just want to, girls just want to, girls just, girls just want to, girls just want to, girls just, girls just want to, girls just want to, girls just, girls just want to talk to them to get to me.